Nederlands Genootschap van Huisartsen, NHG, verwacht dat 80% van de mensen die een oproep krijgen zich zal laten inenten genootschap baseert zich op de opkomst voor de normale griepprik. Die ligt op zo'n 70 tot 75 procent en is daarmee hoger dan normaal. Het NHG verwacht dat de animo voor de vaccinatie tegen de Mexicaanse griep nog iets groter zal zijn. Voor deze vaccinatie komen dezelfde risicogroepen in aanmerking als voor de reguliere griepprik. Vanaf 23 november worden ook gezonde kinderen, gezonde jonge kinderen ingeënt. De RIVM komt volgende week met de eerste cijfers over het precieze aantal mensen dat zich heeft laten inenten. Nederland is uit de recessie. In het derde kwartaal is de economie gegroeid met 0,4 procent ten opzichte van een kwartaal eerder. Het is voor het eerst in een jaar dat de economie weer groeit, maar het Centraal Bureau voor de Statistiek spreekt met nadruk van een licht herstel. Positief is het aantrekken van de export. Consumenten zijn nog wel voorzichtig en durven volgens het CBS geen grote uitgaven te doen en ook de investeringen vielen terug. De overheidsuitgaven namen wel toe. Het aantal banen was ruim 140.000 lager dan in dezelfde periode vorig jaar. Vooral uitzendbanen gingen verloren. De PVV mag niet voorkomen als lettercombinatie op kentekenplaten, blijkt uit een lijst van de Rijksdienst voor het Wegverkeer. Ook combinaties als GVD, NSB, PSV en TBS mogen niet. Deze combinaties werden uitgesloten omdat die kwetsend zouden zijn, zouden kunnen zijn of geweld zouden kunnen uitlokken. Waarom de PVV op de lijst staat is niet bekend. De PVV is woedend over de lijst en wil opheldering van minister Earnings. Kamerlid De Mos vraagt of bijvoorbeeld de combinatie VVD wel is toegestaan en wat dan het verschil is met de PVV. De partij wil dat Eurlings het besluit terugdraait. Het weer bewolkt en af en toe regen. In het zuidoosten vanmiddag ook wat zon.